Het gaat om een proef van zeker een jaar. Het is de bedoeling dat andere politieregio's later zullen volgen. In Den Haag wordt vanmiddag het concept-regeerakkoord gepresenteerd van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Alle vier de fracties hebben ermee ingestemd. Ze hebben nog wel wat opmerkingen, maar dat gaat over kleine zaken... die geen roet meer in het eten kunnen gooien. Over die details wordt vanochtend nog gepraat met informateur Zalm. In België staakt een deel van het overheidspersoneel. Ook de spoorwegen vallen daaronder. Nederlanders die met de trein naar België reizen... moeten rekening houden met uitvallende treinen of veel vertraging. De socialistische overheidsvakbond riep op tot de staking uit protest tegen de overheidsbezuinigingen die volgens de bond leiden tot personeelstekorten en een te hoge werkdruk. Ook medewerkers van de post, gevangenissen en elektriciteitscentrales staken. Ook in Frankrijk is er een grote ambtenarenstaking. Bij de natuurbranden in Californië zijn tot nu toe zeker 10 mensen omgekomen. Sinds zondagavond zijn duizenden mensen op de vlucht voor de branden. Ten noorden van San Francisco zijn er zeker 14 vuurhaarden. Die breiden zich snel uit door de extreme droogte en de harde wind. Zo'n 1500 huizen en bedrijven zijn al door het vuur verwoest. Voor het eerst is er een kippenboer die CO2-neutrale eieren produceert. Een boer uit Kastenraai in Limburg heeft samen met de dierenbescherming... een duurzame pluimveehouderij ontwikkeld. Hij houdt witte kippen omdat die minder eten dan bruine kippen. Ook krijgen ze restanten te eten, zoals overgebleven brood en beschuit. Verder liggen er op de daken van de stallen 11.000 zonnepanelen. Het weer, het is vrijwel de hele dag bewolkt en er trekken gebieden met lichte regen en motregen over het land. In het zuiden is het vaker droog, het wordt een graad of 15. Morgen in het zuiden af en toe zon, in de rest van het land grijs en zo'n 17 graden. Dit was het... Eh, ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Er zijn vanochtend veel ongelukken gebeurd, voornamelijk in de Randstad. Daardoor onder andere nog veel verdragingen op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen tussen Akersloot en Velzen. Staat daar 8 kilometer, de vertraging is 40 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Zeeburg en Amsterdam Oud-Zuid, 8 kilometer. Staat daar een vrachtwagen met pech waardoor de rechte rijstrook richting Den Haag dicht is. Gaat overigens niet al te lang meer duren. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Zevenhuizen en Woerden is de vertraging anderhalf half uur door een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. Verkeer vanuit Rotterdam kan beter niet de A20 nemen, maar omrijden via Gorkum. De nasleep van een ongeluk veroorzaakt ook een lange file nog op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda Noord en Zevenbergshoek.